Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Automobilisten die in het buitenland worden geflitst krijgen zelden een boete. Het Centraal Justitieel Incassobureau kan boetes uit 27 landen innen. Maar vaak komt daar weinig van terecht. Dat ligt volgens het bureau aan de moeizame uitwisseling van gegevens tussen Europese landen. Zo werden vorig jaar maar 38 buitenlandse boetes geïnd bij Nederlandse automobilisten. Ze waren allemaal geflitst in Finland en Oostenrijk. Vanuit veel andere landen wordt zelden een boete verstuurd... omdat de lokale autoriteiten niet in de databank met Nederlandse kentekens kunnen kijken. Bij een scheepsramp in Congo zijn zeker 138 mensen verdronken. De boot was volgens de politie zwaar overbeladen en door slecht weer was het water in de rivier onstuimig. Mensen sloegen overboord en verdronken omdat ze niet konden zwemmen. In Congo, dit jaar 50 jaar onafhankelijk van België, gebeuren veel scheepsongelukken. Veel wegen die de Belgen hadden aangelegd zijn overwoekerd, waardoor schepen en vliegtuigen de belangrijkste vervoermiddelen zijn voor langere afstanden. De verkennende gesprekken die VVD, PVV en CDA al de hele week voeren zijn geschorst. Vanavond of morgen praten de fractieleiders Rutte, Wilders en Verhagen verder. De leden van de fracties van de drie partijen houden er rekening mee dat ze morgen bijeen moeten komen om de resultaten van het informele overleg te bespreken. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de gesprekken zijn verlopen. Informateur Lubbers wil voor zaterdag middernacht uitsluitsel. In een dierentuin in China hebben verzorgers per ongeluk een panda vergast. Het hok naast dat van publiekslieveling Chen Chen werd met chemische middelen schoongemaakt... en de verzorgers hadden niet in de gaten dat het dier giftige gassen binnenkreeg. Dierenartsen hebben nog geprobeerd de panda te reanimeren, maar Chenchen was te ver heen. Het Chinese publiek is woedend over de blunder. Het weer, vanavond trekken de buien naar het zuidoosten weg en wordt het overal droog. Morgen eerst weer wat buien, later wordt het droog en vrij zonnig. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.